De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen. Ze keren zich af van de grote beroepsorganisatie LHV... die volgens hen te weinig heeft gedaan tegen de bezuinigingsplannen van minister Klink. Ook maakt de nieuwe vereniging zich zorgen over de toenemende invloed van de overheid... en verzekeraars op de huisartsenzorg. De Vereniging van Praktijkhoudende Huisartsen komt voort uit het actiecomité Wake Up... dat 700 sympathisanten heeft... Hoeveel van hen lid worden van de nieuwe vereniging is nog onduidelijk. In Aken zijn twee zware criminelen ontsnapt. Volgens de Duitse politie zaten ze vast voor moord en poging tot moord. De twee mannen van 46 en 50 zijn bewapend. Ze zouden twee gevangenismedewerkers hebben overmeesterd. Eén van hen raakte gewond. Daarna gingen de criminelen te voet verder. Volgens Duitse media hebben ze later twee keer een taxi gekaapt... en zijn ze zo naar Keulen gevlucht... Er is een grote zoekactie op touw gezet waarbij ook helikopters worden gebruikt. Bij de Comoren, dat is een eilandengroep ten oosten van het Afrikaanse vasteland, zijn 21 migranten verdronken. Elf mensen konden worden gered. Een boot brak in zwaar weer in twee stukken. De migranten probeerden het Franse eiland Mayotte te bereiken, dat zo'n 200 kilometer van de Comoren af ligt. Zo'n 40% van de 200.000 inwoners van Mayotte is illegaal. Vorig jaar werden 16.000 Comorezen door de Franse autoriteiten op Mayotte weggestuurd. De website tweakers.net heeft de verkiezing van website van het jaar gewonnen. De site over computers en technologie liet andere genomineerden als Google en Hives achter zich. Die sites wonnen de afgelopen twee jaar de titel. Tweakers.net won ook in de categorieën beste nieuwssite en beste vergelijkingssite. De verkiezing van Website van het Jaar is een publieksprijs. Dit jaar zijn er volgens de organisatie 1,3 miljoen stemmen uitgebracht. Het weer, vannacht enkele buien bij een graad of 6.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 is where I'm Why did you do that thing to me? Why did you do it? Why